ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta nog 5 minuten in de file... voor knooppunt Badhoevedorp en dat komt door een pechgeval.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 So quiet that you could hear it. once more across the dark pavilion of my heart. And then I miss you most. Miss you with the ache of long lost things, of sunburned when life was beautiful and love was young and gay. hele goede morgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz. U weet het wel, tijd voor jazz op de zondagochtend tussen 10 en 12. Samenstelling en presentatie Alco Beuving. En ik heb weer wat fraaie jazzmuziek uitgezocht. Veel nieuws, nieuwe eh, cd's deze keer, maar ook heel veel heel bekend werk natuurlijk. En daar begonnen we natuurlijk mee, volgens de traditie altijd een nummertje van Julie London van de cd LP Calendar Girl. Het is november, je zou het niet zeggen als je naar buiten kijkt, want de zon schijnt, het is eh, uiterst aangenaam. Wel fris, maar fris is ook wel eens gezond natuurlijk. Eh, Julie London met een ja, November Twilight. En wat hier wel mooi bij aansluit, dat is eigenlijk de meester van de ballades. En dan heb ik het over Clark Terry. Die heeft ooit een cd opgenomen. ja, cd. Nee, LP was het. Clark After Dark. En dat is denk ik uit 70 jaar opgenomen in Londen. Een aantal hele bekende jongens spelen daarop mee. Ik zie gewoon staan eh, bijvoorbeeld Tony Co op hoorn. Ik zie eh, Kenny Wheeler staan. Nou, heel veel bekende spelen erop mee. En dat is ook een nummertje over november. De, eh, dacht ik, de november song. Even kijken waar ik hem zo gauw kan vinden. Hier heb ik een November Song. worden met de muziek van eh, Clark Terry. De meeste van de balladen zou ik bijna zeggen. Een, eh, een cd'tje met eh, ja, prachtige muziek van Clark Terry. door Clark Terry gespeeld. En ja, er zitten ook nogal wat strijkers bij als je het hoort. Maar goed, een, een mooie cd. Rustige ochtend, zondagochtendmuziek. Eh, een, een, groepje eh, eh, zangers waar ik ook best veel van hou. Dat is de New York Voices. Die hebben ooit een live optreden gedaan... samen met de WDR Big Band uit Keulen. En dat is ook een hele mooie cd. met speciale belangstelling voor het nummer Stolen Moments. Maar dat kan ik niet draaien, want dat is meer dan 10 minuten. Maar er stond wel een ander nummertje op... wat ik inderdaad wel kan laten horen. de New York Voices ja, blijft altijd mooie muziek. Almost like being in love. Almost like being in love. Now there's a lovely smile on my face for the whole human race. Why, it's almost like being in love. life seems to be like a bell, a bell that keeps ringing for me and from the way that I feel.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 I guess I'm falling again. Yeah, it's almost, almost like being in love. Ba do way, ba ba ba We're almost in love. Ja, deze CD uh, eh, live New York Voices echt top. En eh, ja, deze mensen kunnen, wat dit nummertje was a cappella... maar er zit een hele grote big band bij... en die, ja, die weet ook een aardig deuntje weg te blazen. Als je dit soort muziek leuk vindt... moet je ook eens opzoeken op YouTube de Amsterdam Voices. Volgens mij is het alweer tien jaar geleden... zaten er een aantal lieden op het Conservatorium Amsterdam... en die vormden het groepje de Amsterdam Voices. Ook leuke muziek, onder andere Maartje Meijer zat daarbij... als ik me goed herinner. Eh, tijd voor iets Engels. Tony Co, eh, trompet, sax, eh, wat speelt hij niet horen. die heeft een mooi nummertje en dat heet Sunday Morning. En dan gaan we eens even kijken waar ik Tony Co kan vinden. Ik had hem wel ergens meegenomen, dacht ik. Tony Co. Ik zie hem niet zo... Oh, hier heb ik hem. Sunday Morning. Swinging tail the Girls heet de cd. Come Home. Komt-ie, Sunday Morning. En als je luistert, dan hoor je John Pickard op de trombone... en Tony zelf speelt op de alt. Mooi, mooi. Eh, vooral die wisselwerking tussen de trombone en de sax. Uh, mooi, leuk is dat. En dat kwam allemaal van een cd'tje Swinging Till the Girls eh, Come Home. Tony Tonico Quintet. En eens even kijken wat ik dan nog meer heb. Dan kom ik terecht bij een nummertje wat iedereen wel kent.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 Yeah, that's where each and every Lulu Bell goes every Thursday evening with her swellbows rubbing elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two beats. Putting on the Ritz. klanken blijven altijd leuk. Eh, vrolijk en opgewekt. En eh, ja, als de zon schijnt is het helemaal top. En dat is het geval vandaag. Het zonnetje schijnt heerlijk. Het wel fris. Ik denk, graad, nou, ik denk dat het onder de 5 graden was eh, vanochtend zelfs. Maar wel mooi om hier naartoe te rijden. De mist of de dauw zo over de velden. De zon die er overheen knalde. Prachtig. En het is ook een mooi moment om de kerstcd's uit de kast te trekken. En toen kwam ik een cd'tje tegen van de, uh, Til Brunner... een eh, Duitse trompetspeler die vaak in de Verenigde Staten eh, verblijft. Die had op een kerstcd'tje staan het nummertje Moon River. Maar hij heeft het ook nog op een andere cd staan. Dat is de Movie Album en, uit 2014. En dan zingt, wordt het gezongen, de partij, door Lizzie Questa. Moon River, Til Brunner. de zon schijnt, zingen ze over de maan. Mooi, mooi, mooi. Uh, Nederlandse zangeres die iedereen kent... maar die eigenlijk niet verwacht binnen het spectrum van de jazz. Eh, dan heb ik het over Mariska Veres... een bekende zangeres van een bandje dat heette Shocking Blue. En uh, die had een paar knallers. Venus bijvoorbeeld, dat kent iedereen wel. Maar deze dame die, ja, die eigenlijk van haar muziek niet rijk geworden is... terwijl ze toch redelijk aan de weg getimmerd hebben met dat bandje... woonde gewoon in een volkswijk in Den Haag dus geen luxe appartementen of dergelijke. Maar die vrouw heeft ook nog ooit is een jazz CD gemaakt. En dan vind ik het wel leuk om daar een nummertje van te draaien. Mariska Veres. En dan ga ik even kijken waar ik Mariska heb. Hier heb ik Mariska. Shocking You heet het uh, cd'tje. Shocking Jazz Quintet. grappige cd van Mariska Veres. Shocking You heet de cd. En ze speelt samen met de Shocking Jazz Quintet. Eh, op de saxofoon hoorde je Wim uh, onder andere. Uh, mooi cd'tje. Volgens mij is het maar een eenmalig avontuur geweest... want ik kon verder geen jazz van haar vinden. ja, zij is alweer een poos geleden overleden. Maar af en toe kom je grappige dingen tegen... en dit vond ik wel mooi om te laten horen. dan kom ik terecht bij saxofonist en componist Isaiah Collier... En die heeft een nieuwe eh, eh, cd uitgebracht. The World is on Fire. Het is eigenlijk een hartstochtelijk pleidooi voor verandering... waarbij hij de kracht van zijn aanstekelijke muziek gebruikt... om de urgente wereldwijde problemen als racisme, genocide... machtsmisbruik en onrecht aan te pakken. Eh, hij heeft natuurlijk een geweldige ritmesectie in zijn bandje. En ja, dit is een, een, fraaie cd. En dat is eigenlijk cd, een beetje postbop zou ik zeggen. ja, Mooi, luister. Je moet hem wel even opzoeken. Dat is Isaiah. Heb ik ergens neergezet. Isaiah Collier. Our truth is marching on. mooie muziek van eh, eh, Isaiah Collier. Eh, ja, eigenlijk een een must voor mensen die ja, kiezen voor het juiste. Nou ja, wat het juiste is, dat is voor iedereen vaak verschillend. ik had het beter in twee uur kunnen draaien. was toch heftiger dan ik ingeschat had. maar de moeite waard. Zeker uit 2024. En dan kom ik naar iets toe wat eh, ook nieuw is. Dat is Lee Rittenhauer en Dave Grusin. Dacht ik de vorige keer ook iets van gedraaid te hebben. Hebben een nieuwe, samen een nieuwe cd uitgebracht. Brazil staat er, eh, eh, een mooi nummertje op. Komt-ie. Ja, we zijn weer terug in het rustige spoor. solução. não vou chorar a dor dos outros. Vim pra sambar, meu samba torto. Não vou chorar a dor dos outros. Vim pra sambar, meu samba torto. rima escapulir Eu não vou Faço samba mesmo assim lekkere bossa nova klanken van eh, eh, Dave Crushing en Lee Rittenhour. En dan kom ik bij een, ook een nieuwe cd terecht. Een cd uit 2024. Dat is de tweede cd van eh, Samara Joy. De cd heet Portrait. En daar staat ook een nummertje op. No More Blues bijvoorbeeld... waarin ook de bossa nova eigenlijk eh, goed tot zijn recht komt. Maar die heb ik niet uitgekozen deze keer. Ik heb gekozen voor een ander nummer eh, op deze nieuwe cd. zij heeft met haar eerste cd al twee Grammys gewonnen, dacht ik. Toen heeft ze nog een kerst... EP'tje uitgebracht of zoiets. En dit is haar, eh, ja, haar tweede officiële cd. En dat klinkt weer fantastisch. Dus de hoogste tijd om Samara Joy te laten horen met de Autumn Nocturne. remember and you'll be beside me to make my autumn dreams come true. Samara Joy. Nog eh, vrij jong, geloof een jaar of 24. Eh, eh, en ja, een fantastische zangeres. Uh, als je haar hoort zingen. Het is uh, onberispelijke timbre. Uh, en timing, ja, die zijn echt top, top. Nog zo jong en dan zulke kwaliteit. Het zal ook wel weer een succes worden. Deze CD, Portret van Samara Joy. dan kom ik terecht bij een man die heel veel platen uitbrengt. Kurt Elling heeft ook een nieuwe uitgebracht. Het is natuurlijk een crooner en daar heeft hij deze LP ook weer voor gebruikt. Uh, eh, Koert Elling, eh, Wildflower Volume 1. En daar heb ik gekozen voor het nummertje Doll. Heel bekend nummer, ken je vast. Gezongen door Kurt Elling. En hij wordt begeleid alleen met een eh, pianist. En dat is Sullivan Fortner. Die ook veel grote opkomst heeft in de Verenigde Staten. Paperdol. I'm gonna buy a paper doll that I can call my own. A doll that other fellows cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have to flirt with dollies that are real. When I come home at night, she will be waiting. She'll be the truest doll in all this world. I would rather have a paper doll to call my have a fickle minded guess I've had a million dollars or more. And I guess I've played the dog game over and over. I just quarreled with Sue do. I tell you, boys, it's tough to be alone. And it's tough to love a doll that's not your own. I'm through with all of them. I'll never fall again. Say what you gonna do? I'm going to buy me a paper dump that I can not call my own, a doll that other fellas cannot steal. And then the flirty, flirty guys with their flirty, flirty eyes will have it flirted with, dollies that are real?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 Samenstelling, presentatie, uh, Auko Beuving. Fijn dat je luistert. En gelukkig gaan we naar de klok van 11 uur nog een uurtje door... met fraaie muziek, onder andere een beetje met jazz manouche. gypsy jazz, dus leuk, leuk, leuk. En we gaan eruit met een nummertje van Lionel Hampton.